Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Deense politie heeft in zee een deel van een vrouwenlichaam gevonden. Onderzocht wordt of het gaat om de Zweedse journaliste Kim Wall. Die verdween nadat ze voor een reportage was meegevaren in de onderzeeër van een Deense uitvinder. De boot zonk door een probleem met de ballasttank. De uitvinder zei eerst dat hij de journalisten keurig aan land had gezet. Maar later zei hij dat ze bij een ongeluk aan boord was omgekomen... en dat hij haar lichaam overboord had gegooid. De resten die zijn gevonden bestaan alleen uit een torso. Hoofd, armen en benen ontbreken. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het om Kim Wal gaat. De veiligheidsoperaties naar aanleiding van de aanslagen in Barcelona en Cambrils gaan nog door, zegt het hoofd van de Catalaanse politie. Hij gaat er wel vanuit dat de terreurcel die de aanslagen heeft gepleegd is opgerold. Vanmiddag werd Younes Abou doodgeschoten. Hij was de enige voortvluchtige. Toen de politie hem wilde arresteren, liet hij zien dat hij een bomgordel droeg. Daarop openden de agenten het vuur. De bomgordel bleek later nep. Sterrenrestaurant Chateau Neerkan in Maastricht laat bijna zijn hele wijnvoorraad vernietigen. De kostbare verzameling lag opgeslagen in de grotten naast het kasteel, maar is vorige maand door de langdurige hooibrand in de grot aangetast. De topwijnen zijn volgens de directeur van het restaurant niet meer drinkbaar. Chateau Neerkan heeft 12 jaar gedaan over de opbouw van de collectie. Het restaurant heeft nu alleen nog de wijnen die in de wijnkelder van het kasteel zelf liggen. De omvang van de schade is onbekend. De Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in Amstelveen een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen België gingen ze met 5-0 onderuit. Oranje liet maar liefst 10 strafcorners onbenut. België is nu zeker van de plek in de halve finales. Nederland staat met één overwinning tweede in de pool en kan zich woensdag tegen Oostenrijk ook plaatsen.